Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leveren per direct weer militaire hulp en inlichtingen aan Oekraïne. Dat staat in een verklaring van de VS. Die werd uitgebracht nadat Amerikaanse afgevaardigden in de Saoedische stad Jeddah... ruim negen uur hadden gesproken met vertegenwoordigers van de Oekraïnse regering. Oekraïne heeft in die gesprekken ook ingestemd met een Amerikaans voorstel... voor een onmiddellijk staakt het vuren van 30 dagen... Ook wil Oekraïne stappen zetten om tot een duurzame vrede te komen met Rusland. Vanuit Rusland is nog niet gereageerd op het plan van de Amerikanen. De Roemeense politicus Karin Georgescu mag definitief niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het constitutionele hof in Roemenië heeft zijn beroep tegen het besluit om zijn kandidatuur ongeldig te verklaren afgewezen. Georgescu won in november onverwacht de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Maar daarna werd duidelijk dat Rusland de campagne had beïnvloed in het voordeel van Georgescu. De verkiezingen werden daarna ongeldig verklaard. De Tweede Kamer wilde de toeslag op wegwerpplastic bij afhaalmaaltijden en drankjes afschaffen. De meerderheid steunt een motie om vanaf volgend jaar de meerprijs terug te draaien. De maatregel werd in de zomer van 2023 ingevoerd om het zwerfvuil te verminderen, maar dat heeft onvoldoende gewerkt. De motie om papieren servies met een plastic laagje vaker toe te staan, mits er goed wordt gerecycled, haalde het ook. Maar dat voorstel is volgens staatssecretaris Jansen onuitvoerbaar. Het vrachtschip dat gisteren bij de Engelse oostkust tegen een tanker botste... zinkt mogelijk toch niet, zoals eerder werd gemeld. Het schip drijft stuurloos op de Noordzee. Aan een boord zou nog brand zijn. De politie in Engeland heeft iemand aangehouden vanwege de aanvaring. De man van 59, zijn functie is niet duidelijk. Bij de aanvaring raakte een bemanningslid van het vrachtschip vermist. Hij is vermoedelijk verdronken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met aan de kust een bui, minima tussen 0 en 4 graden.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 Uh, mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. A special warm welcome to our overseas listeners, in particular our fans from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again. In Jazz We Trust. Dat is een beetje de, af, eh, de titel van de aflevering van eh, vandaag. het tweede uur werd ehm, afgetrapt door Niemand anders dan eh, Joe Henderson met zijn uh, welbekende Mamacita, de song van het album The Kicker. Dat uitkwam in 1968 op het Milestone eh, label. Een label dat werd opgericht in New York door Orrin Kipnews die eerder als eh, oprichter en producer van eh, Riverside Records... Eh, verantwoordelijk was voor de klassiekers van Bill Evans... Sunday at the Village Vanguard en West Montgomery. en zijn releases die staken eigenlijk de releases van Blue Note Na de kroon. hier hoorde je dus Joe Henderson samen met onder meer Kenny Barron op piano... Ron Carter op bas en Louis Hayes op drums van het geweldige album The Kicker... Eh, een andere kanjer op de sax is eh, Clifford Jordan, een autodidact wiens eh, muziek wel vaker bij ZFM Jazz voorbij komt. Ehm, in 1960 begon hij voor het eerst samen te werken met pianist Cedar Walton. En hij zou dat daarna nog eh, heel vaak doen. Wil je een eh, indruk krijgen van het kunnen van eh, Clifford Jordan... dan is zijn album Starting Time uit 1968 een goed beginpunt. En dat, is ook geproduceerd, dat werd ook geproduceerd, dat album, door diezelfde Oren Keep News. voor het Jazzland label, dat dan weer een sublabel was... van het net genoemde Riverside eh, eh, records label dat eh, op een gegeven moment ter ziele ging. Ga luisteren naar Clifford Jordan met zijn eigen nummer Extempore. Clifford Jordan. Clifford Jordan, extempore, met eh, op eh, eh, trompet Kenny Dorham... Cedar Walton dus op piano, Albert Heath op drums en Will Bill Ware op bas. Je kunt uh, uh, jazz niet alleen horen via de radio, uh, ZFM Jazz, IFM Jazz... maar ook live in Zandvoort. Nieuw unicum vanmiddag. Uh, eh, Wiepke Bonnet, uh, eh, zang en viool. Eh, met haar garçon. Met interpretaties van bekende Franse chansons. En de garçons zijn Jean-Louis van Dam op piano accordeon. Marcel Boy op bas. En Frank Af te Brinken op drums. drums pardon. Ehm, om half drie dus begint dat. En er zijn nog een aantal, een paar kaarten beschikbaar vertelde Hans Reiners mij net. Dus wees er snel bij jazzinzandvoort.nl. Daar kun je die kaartjes voor vanmiddag nog regelen. Gaan we door met een andere eh, ja, icoon uit de jazzmuziek. Eh, muziek Niet zo eh, bekend als zangers als Sinatra, ben, Tony Bennett of Mel Tormé, Lou Rawls of Sammy Davis Jr. Ik heb het over Ernie Andrews. Eh, hij kon eh, terugkijken op een meer dan 70-jarige loopbaan... vol met eh, muzikale hoogtepunten. Hij overleed drie jaar geleden op 94-jarige <laughs> leeftijd. gelukkig leeft zijn muziek voort. Um, Old Man River just keeps rolling along. Ernie Andrews. know something Them that plant them, they are soon forgotten. I'm just an old man river. I just keep on rolling along. keep running. keep Andrews met een glansrol op tenorsax voor Houston Person... van het album Girl Talk uit 2001. Eh, het volgende onderdeel mag natuurlijk niet eh, ontbreken in mijn uitzending. Luister maar. ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up Een openbaring duet uitvoering van het welbekende Army Dreamers van eh, Kate Bush. In de uitvoering dus van eh, Emilie Parisien, de alt-saxofonist en sopraansaxofonist... en de accordeonist Vincent Pirani uh, eh, van hun album Abrazzo uit 2020... te vinden op plek 1289 in de fameuze Top 2025... Cover-Up. ZFM Jazz Cover-Up. Jessie covers van welbekende nummers uit de NPO Top 2000. De enige hitparade, de ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up... die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. En dat werd gevolgd door een ander bekend eh, popliedje, niet te vinden in de NPO Top 2000. Eh, Don't You Worry About the Thing van Stevie Wonder... in een fraaie uitvoering van eh, Hamilton de Hollanda... een mandolinespeler uit Brazilië... en Gonzalo Rubalcaba, de, Braziliaans, of de Cubaanse pianist... Eh, van hun samenwerking, Collaboration... dat heet, zo heet het album uit de 2024... met een glansrol daarbij ook nog eens... voor de Braziliaanse harmonica-speler Gabriel Grossi. Dus het album heet Collab van Hamilton de Hollanda en Gonzalo Rubalcaba. New release. Sanchez. I got a feeling you're the one for me. I'm kind of stuck, it's true. When I dream of where I wanna be, it's with you tired of playing too hard to get. I'm ready to leap if you are holding the net. I guess that I'm saying that it's time to jump in. We gotta move on, our love. I love you, baby. Let's give it a try. There's nothing to lose on a trip to the stars. Together we fly. say I got a thousand happy reasons, so please come on and sweep me away. It's very cool, my dear. I know you wanna take a trip with me. I see it in your face there's the door, come on, let's turn the key to our place. When I look at you, I see something real. It's not what I'm thinking, baby, more what I feel. Don't keep me waiting, hesitating again. We gotta move on, our love. I love you, baby. Let's give it a try. Let's take a shot to see what we've got. Forget about why. Oh, I love you, baby. Do you feel the heat? Let's write a story for the ages. The pages will be happy and sweet. Uh, we could keep waiting uh, for our rainbow to appear on some clouds and spin away from here. Spin away from here. I love you, baby. Let's give it a try. There's nothing to lose on a trip to the stars. Together we fly. come on and sweep me away. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. You know, hmm. You know, you better take me by the hand because I love you. Yes, I love you. And I love you. Yes, you geweldige zanger uit Duitsland, Jeff Cascaro. Bijgestaan door Vola Dada. Ehm, van het album Love and Blues in the City uit 2017. En dat werd voorafgegaan, dat nummertje eh, I Love You Baby... door Miles Totem van het album In Jazz We Trust... 30 Years. En dat is een viering van het bestaan, 30 jaar bestaan van het Positone label. Door alle cracks eh, van dat, die onder contract staan van dat label. Dus dan heb je weer die Diego Rivera, Alexi Piagin, Artie Hara, Rudy Royston, et cetera. Eh, een fraai album en een, een goed adagio in jazz. We trust. Ehm, ja, we zitten alweer in het laatste kwartiertje bijna van eh, ZFM Jazz. Ehm, we gaan door met een eh, ja, Latijns-Amerikaanse eh, vibe. Ik pak even mijn blaadje erbij. Ehm, ehm, het orkestre eh, Acocan. Een Latin Jazz Ensemble bestaande uit muzikanten uit Cuba en New York... En die laat zich eh, inspireren door de muziek van die landen. Van Machito, Perez, uh, Pera, eh, Prado en ook Mario Bauza uit het midden van de vorige eeuw. En dat doen ze voor het Deptone label uit Brooklyn, New York. Dat naast zich op zoek moest naar nieuwe sterren. Toen vrij plotseling. En achter elkaar de soulzangers Sharon Jones en Charles Bradley. Het label kwamen te, ontvangen, te ontvallen. En gelukkig eh, ja, is ook orkester eh, Akokan een eh, goede vervanger. Ze beginnen geleidelijk aan meer bekend te worden. En het nummertje wat je gaat luisteren van het album Caracoles heet Cha Cha Cha Paca. ZFM Jazz. de jaren 60 was hij het gezicht van de salsa en boogaloo in New York... en een veelgevraagd sideman op eh, jazz, pop en soulplaten. Jazz was zijn grote liefde. Vanaf de jaren 90 vormde hij zijn New World Spirit Jazz Ensemble... waarmee hij tot zijn dood in 2006 toerde. En hier hoorde je een eh, uitvoering van het welbekende Killer Joe... van eh, Benny Golson en Art Farmer oorspronkelijk. Ehm, te vinden op het album Hot Hands, een compilatie van twee albums van die geweldige percussionist Ray Barretto. Ja, nog een, eh, een, minuutje of vijf. De playlist komt eh, te staan natuurlijk zoals altijd op mijngroeven.nl... en eh, met een link ook naar de Facebookpage van de ZFM Jazz. Wil je jazz beluisteren? Dat kan vanmiddag in Zandvoort, Nieuw Unicum. Wiepke Bonnet, half drie. Maar er zijn nog een paar kaartjes. Wil je dus naartoe, wees er nu dan snel bij. Dan kan je reserveren via Zandvoort uh, eh, jazzinzandvoort.nl. Um, ehm, kom ik bij een crooner. Een crooner, moderne crooner. Die de tijden, de aloude tijden wil doen herleven. Maar met eigen songs. Eh, en dan heb ik het over de Canadees Alex Bird en de Jazz Mavericks. The Way She Moves. The way she moves through gridlock streets like an angel's grace has kissed her feet. Like a bird that's broken free. The way she moves, she moves me. The way she moves, she moves. The way she moves, she moves me. The way she moves, she moves. the way The Way She Moves van het album Whiskey Kisses. Whiskey Kisses van een jaar vijf geleden. We zitten eh, ja, echt aan het einde. Nog een eh, minuutje of wat. Ehm, volgende week is er natuurlijk weer uh, Jazz.